7 Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft in Zoetermeer een partij zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk werd gevonden in een huis in een woonwijk. Volgens de politie was de opslag in potentie gevaarlijk voor de hele buurt. Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst hebben het meegenomen om het op een veilige plaats te vernietigen. De politie is op zoek naar de bewoners van het huis. In Gelderland gaan de terrassen van twee cafés woensdag nog niet open... ondanks dat het vanaf die dag wel weer mag. Als reden geven de cafés de druk op de zorg. Het gaat om Café De Stier in Eibergen en Café Jos in Nijmegen. De uitbaters vinden het niet verantwoord om open te gaan... vanwege de berichten over overvolle ziekenhuizen en de mogelijke code zwart. Tientallen bewoners van een appartementencomplex in Delden... die vannacht geëvacueerd werden vanwege een grote brand... kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Volgens burgemeester Nauta kan het nog wel weken duren. Het complex, waar vooral ouderen wonen, is zwaar beschadigd. Bij de brand in Delden kwamen twee mensen om het leven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De top van het ziekenhuis in Bagdad, waar vannacht brandwoede is aangehouden. Volgens de Iraakse premier is er sprake van nalatigheid. Vannacht brak brand uit op de IC van het ziekenhuis doordat een zuurstoftank ontplofte. Zeker 82 mensen kwamen om het leven, 110 mensen raakten gewond. In het ziekenhuis in Bagdad worden veel coronapatiënten behandeld. En dan voetbal. Ajax is zo goed als zeker kampioen van de eredivisie geworden. De Amsterdammers versloegen thuis, met publiek, AZ met 2-0. Beide goals waren van Davy Klaassen. Ajax heeft uit de komende vier wedstrijden maar één punt nodig om officieel kampioen te worden. Hij speelt volgende week tegen FC Emmen. Die club won vanmiddag thuis met 3-1 van Heracles. Door die overwinning staat FC Emmen niet meer op een plek voor directe degradatie. En dan het weer op steeds meer plaatsen zon en een noordelijke wind. Vanavond en vannacht opklaringen. In het binnenland kan het licht gaan vriezen. Morgen zonnige periode. Alleen in het noorden bewolking. Het blijft droog en het wordt dan een graad of 13.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 Smaakt het moois, dan lucht je mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. I don't know where my baby is. But I'll find him. Somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.